promise I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no appreciated life. van Zandvoort, op 106.9 FM. That's why I'm singing this song to you. why so serious? So where's your class if you are?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

谁？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 is het mijn dag.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 the snow, marching tune from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry?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 Gisteren had iemand per sms gewaarschuwd dat er twee handgranaten zouden liggen op de parkeerplaats van de Milieudienst. Er is er toen één gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft hem meegenomen. In tegenstelling tot gisteren zijn er geen gebouwen ontruimd en konden de ambtenaren gewoon doorwerken. Ambtenaren van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid zijn dit jaar vaker bedreigd. Sommigen kregen een kogelbrief, vier auto's zijn voor het gebouw in brand gestoken... en sommige ambtenaren zijn op weg naar huis gevolgd. Achter de bedreigingen zouden huisjesmelkers zitten. De Nationale Recherche heeft in Arnhem een partij van 130 kilo heroïne onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro. Er zijn drie mannen en een vrouw opgepakt. Onder hen is de eigenaar van een zaak die groente en fruit importeert. Bij deze zaak in Arnhem werd gisteravond een zeecontainer met heroïne afgeleverd. Op het moment dat de container werd opengemaakt greep de politie in. De politie hield de organisatie in de gaten na een tip uit Turkije. Tussen Brazilië en Italië is een diplomatieke rel ontstaan over een voormalige Italiaanse terrorist. De Braziliaanse president Lula heeft de extreem Cesare Battista op de valreep van zijn presidentschap asiel verleend. De Italiaan werd in 1998 in Italië bij verstek tot levenslang veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij vier politieke moorden. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof bepaalde dat Battisti moest worden uitgeleverd. Het weer. Vanmiddag en vanavond is het in grote delen van het land mistig. Rond de jaarwisseling is het vooral in het zuiden en oosten kans op zeer dichte mist. In het binnenland is er kans op gladheid. De temperatuur ligt vannacht op of net boven het vriespunt. Morgen overdag is het druilerig en wordt het een graad of